Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het stadsbestuur van Amsterdam heeft zijn excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Burgemeester Halsema deed dat. In de 18e eeuw kwam 40% van de economische groei voort uit slavernij. En in Amsterdam verdiende bijna iedereen aan de kolonie Suriname. Het is Kitty Kotti vandaag, de dag dat het afschaffen van de slavernij wordt herdacht en gevierd. In het Canadese plaatsje Lytton is de afgelopen dagen in het nieuws... omdat het ene na het andere hitterecord sneuvelde... zijn er nu ook nog eens enorme bosbranden daar uitgebroken. The entire community of Lytton has been evacuated. This is all because of a massive fire that started in town and spread so quickly... the mayor says it would be a miracle if everyone got out alive. Afgelopen week werd er 49,5 graden gemeten in Litten. Het westen van Canada en de Verenigde Staten hebben te maken met een extreme hittegolf. Een nieuwe corona-uitbraak in Enschede. De GGD daar bevestigt nu dat meerdere mensen corona hebben gekregen in een discotheek waar zaterdag een feestje was. Sommige bezoekers dachten dat al. Dit meisje heeft wel een idee hoe het kon gebeuren. Liegen. Ja, gewoon zeggen van ja, ik heb uh, eh, eh, negatief test dan, toch binnen proberen te komen. Om hoeveel besmettingen het gaat kan de GGD nog niet zeggen. Heb je je cola of waterflesje leeggedronken? Gooi hem niet in de prullenbak, want dan gooi je je statiegeld weg. Vanaf vandaag krijg je 15 cent voor die kleine plastic drinkflesjes... om te voorkomen dat ze in de natuur terechtkomen. Veel supermarkten hebben hun flessenautomaten al aangepast... zodat er plek is voor alle flesjes. Dus die worden fijn eh, getest, geperforeerd en die vallen in een bak... En daardoor kun je eigenlijk eh, veel meer capaciteit kwijt dan wanneer je de fles eigenlijk in een grote zak laat eh, vallen. En het weer nog. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Morgen is er wat meer zon dan vandaag, maar in het zuiden en oosten kunnen er wel wat buien vallen. Het wordt 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, heb je veel vertraging tussen Amsterdam Buitenveldert en Durgerdam. De vertraging is daar een half uur door een ongeluk. Er zijn ook twee rijstroken dicht.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 Op dit moment staan er meer dan 260.000 afspraken ingepland. Een Amsterdamse brandweerman had niet ontslagen mogen worden vanwege zijn lidmaatschap van de Hells Angels. De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat het korps Amsterdam-Amsteland hem weer in dienst moet nemen. En de douane schiet tekort in de aanpak van corruptie onder de eigen werknemers. Beleid is te versnipperd, schrijft adviesbureau KPMG in een rapport. Het weer vanavond en vannacht is het droog en wisselend bewolkt. Morgen meer zon, maar ook vooral in het zuiden en oosten kans op enkele buien.